Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister van der Steur spreekt met klem tegen dat hij in de nasleep van de Teven-deal heeft gelogen... of dat hij heeft geprobeerd om dingen onder de tafel te schuiven. In de Tweede Kamer zei hij dat de opmerking zeer kwetsbaar... die hij als Kamerlid maakte in een advies aan minister Opstelte... niet was bedoeld om het miljoenenbedrag uit de deal niet met de Tweede Kamer te delen. Premier Rutte steunt minister van der Stuur, maar de Tweede Kamer is buitengewoon fel over de rol die de twee bewindslieden speelden... in de politieke afhandeling van de teven deal de Mexicaanse president Peña Nieto gaat volgende week dinsdag niet naar Washington. Hij heeft het bezoek afgezegd vanwege president Trumps plannen voor de bouw van een muur langs de grens met Mexico. Gisteren tekende Trump daarvoor een presidentieel decreet. Op Twitter had Trump de Mexicaanse president al gewaarschuwd. Als Mexico niet van plan is om de kosten te betalen voor de bouw van een grensmuur... dan hoeft Peña Nieto niet te komen, schreef hij. Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft de automobilisten op de A67 vanmiddag angstige momenten bezorgd toen die door de vangrails reed. Verschillende bestuurders zagen de vrachtwagen op zich afkomen. Ze konden hem nog net ontwijken. De vrachtwagenchauffeur stuurde daarna weer terug naar de vangrail, schaarde en kwam tot stilstand. Op het politiebureau bleek dat de man te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is per direct voor 15 maanden ingetrokken. Nederlandse postzegelverzamelaars zijn boos over een maatregel van PostNL om poststukken met een barcode en gefrankeerd met postzegels niet meer af te stempelen, maar de postzegels met een pennenstreep te bekrassen. De maatregel is 1 januari ingegaan. Volgens de vakorganisatie voor beroepspostzegelhandel in Nederland verliezen de zegels daardoor alle waarde voor verzamelaars. In een brief vragen ze PostNL om de poststukken weer te gaan stempelen. Het weer. Het is vrijwel overal helder bij een graad of 2.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 Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 6 kilometer door een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. En ook nog 20 minuten vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstreest en Leiden.